Drie uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland gaat binnen de EU een nieuwe poging doen... om Hezbollah op de Europese lijst van terreurorganisaties te krijgen. Dat heeft minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken aangekondigd... op een discussiebijeenkomst in Amsterdam. Aanleiding is de betrokkenheid van Hezbollah bij het geweld in Syrië. Nederland pleit al acht jaar voor plaatsing van Hezbollah op de EU-terreurlijst. Als de organisatie op de lijst komt, kunnen leiders niet meer naar Europa reizen en worden geldtransacties geblokkeerd. Een paarse coalitie is volgens VVD-leider en premier Rutte heel ver weg. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Rutte wees erop dat er na de verkiezingen van twee jaar geleden... wekenlang is onderhandeld om te komen tot een Paars Plus-coalitie... van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Toen lukte het bij lange na niet om het eens te worden, zei Rutte... Nu de PvdA de rode veren weer heeft aangetrokken, zoals Rutte dat noemt... zijn de verschillen volgens de VVD-leider alleen maar groter geworden. In de jaren 90 werkten VVD, PvdA en D66 samen in twee kabinetten. In de peilingen lijkt zo'n samenwerking opnieuw een mogelijkheid. Het gat tussen VVD en PvdA wordt in verschillende peilingen kleiner. Bij de politie Utrecht zijn gisteravond zeven tips binnengekomen... over de moordzaak van het Hulmeisje. Het lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden... op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen, langs de A12. In een van de tips is volgens een politiewoordvoerder zelfs een naam genoemd. Die wordt nagetrokken. Eerder leverden uitzendingen van Tros Vermist tips op die naar Duitsland wijzen. Daarom werd gisteravond op de Duitse tv aandacht besteed aan de zaak.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 Into the Night. komende uur, zoals beloofd, aandacht voor Jacobse eh, Jacobsen en Van S... die een sketch doen in het kader van de verkiezingen. En afgelopen weekend, toen overleed, dat was zaterdag... Paul David, tekstschrijver van een heleboel grote hits. Samen met Burt Bacharach heeft hij eh, wereldsuccessen geschreven. Eh, en een aantal van die successen die gaan weer achter elkaar draaien. Dat dus dit uur in de nacht en anders. En ook nog even tijd voor een eigen opname. Ik neem je mee naar het begin van de sportzomer deze sportzomer, de radio in sportzomer. Want daar was die allereerste zaterdag dat we ermee begonnen... op 9 juni jongsleden in de middaguren het optreden van Van Velzen. Live dus in de radio in sportstudio. Van Velzen, The Rush of Life. Just like sugar keeps my spirits high this ain't slow down. Watch my step now. Don't you stumble, don't you fall. But it's useless. It's the only way I know. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, and move on. I need the rush. You know I just can't get enough of it. push, push. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. that I mention. Oh no, not that I never worry. I'm in the hearing. show. die de afgelopen zomer de nodige festivals heeft bezocht, bezocht her en der in het land. En volgende week dan zal hij aanwezig zijn op de Enterse Dagen. Dat is niet een festival van een paar dagen, maar dat strekt zich uit over een lange periode. In ieder geval volgende week dan eh, zal hij, dat zal dan eventjes eh, kijken, vrijdagavond zijn. Een eh, optreden geven in het kader van die Enterse Dagen. Van maar hier hoorde je dan een opname die 9 juni werd gemaakt... aan het begin van de Radio 1 Sportzomer. En hij zong zijn succes Rush of Life. En over een paar weken begint hij met een theatertour. Dan is het herfst geworden, dan eh, gaat het binnengebeuren weer van eh, start. Dan is het uit met de, eh, de buitenfestivals. Dan gaat hij naar binnen toe allerlei theaters bezoeken. Van Velze dus met de Rush of Life. Ik had het al aangekondigd... Verkoopt aan de Bie, Jacobsen en Van S. Nou, dat is dus duidelijk. Ja. Dat begrijp je? Zeker. Goed, gaan we verder. Wat we nou nog moeten eh, repeteren is het interimperen. Het wat? Het interimperen. Wat zijn dat nou? Interimperen? Hier, wat zijn interimperen? Daar, ga, daar ga je de kamer mee in. Eh, interimperen van S, dat zijn uh, tijdelijke peren. Oh, appels dus. Nee, tomaten. Ja, nou, nee, tijdelijke peren. Interimperen zijn Tomaten. Tomaten. Tomaten die wij als eh, het ware naar de sprekers gaan gooien. Eh... hoe moet ik hem dan nou hebben? Mondelinge tomaten zijn het, Mondelingen tomaten, nou. Ik ben dus een spreker. Ja. Ik sta achter die lessenaar in de Tweede Kamer. Oh, en ik dan? Ja, jij zit in de bank bij de fractie. Bij welke fractie? Bij welke fractie? Bij de tegenpartij van Oh, zegt zeg dat dan! Ja, nee, wij zitten daar toch straks met een mannetje of twintig. Dat halen we allemaal weg van de VVD, die zetels. Oh, nou, dan moeten we die banken eerst wel even schoonschuren, Jacobs, hè? Hoezo schoonschuren? Nou, lekker fris. Hé, je zal maar komen te zitten waar zo'n mokkel van Terpstra op de krent hebt zitten wiebelen. Wat doet het er nou toe? Nee, helemaal afschuren en overnieuw bedsen. Die daar banken, gaat het nat om een om van eens. Nee, daar gaat het wel om. Wel nee. Ja, je hebt het toch vier jaar lang kunnen zien hoe ze allemaal uit hun neus zitten te vreten. Het gaat nou over interimperen, Nee, waar laten ze dat? Dat smeren is onder die tafelbladen, hoor. Nee, dat moeten we eerst laten zandstralen in augustus. Anders gaat ik daar niet zitten, hoor, in september. Oké, wij laten dat zandstralen en wij maken dat schoon. Ja, graag wel. Jij je zin, jij blij. Nou, Alsjeblieft. ik sta hier dus als spreker. Ja. Naast mij zit de ministerraad. Hè? Dus stel je even voor, even het beeld voor je ogen. Dus eh, Van der Klaar die zit aan die eh, tandenborstel onder zijn neus te peuteren. Geen jaren te rekenen welke andere commissaraten hij erbij eh, moet zien te ritselen... nou, het niet doorgaat. Uh, Wiegel die penst over een electoraal permanentje... met zijn ogen op de liberale punkers, ik zeg maar wat. En Albeda die zit alleen maar te wachten tot het vijf uur is... en die kan aanvallen op zijn bak hondenbrokken. Begrijp je wel? Goed. Om jou een indruk te geven. Akkoord. Ja. Jij bent aan het woord. Ja. Oké. Nee, wacht even, hè. Wacht even, hè. Nou weer? We zouden toch altijd met z'n tweeën naar een spreekgestoel te gaan? Twee tegelijk. Ja, natuurlijk doen. doen we dat, maar ik ben mal... Nou ik ben niet ik, nou. Ik ben een spreker. Gewoon een spreker. Gewoon een willekeurige intellectueel. Van het CDA, D66, PvdA, AZ67, weet ik veel. Doet er niet toe. Ik ben een spreker. Ik heb dus het woord en ik zeg dus... Wa, Ja, waar blijf je nou? Je had, je had mij nou toch al lang moeten interimperen? Maar ik begrijp helemaal niet waar je het over hebt. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, Ja, ja, dat zeg ik. Wa, wa, wa, ja, waar gaat dat nou over? Gaat dat, gaat dat over de WW of de, de, de WAO? De weet ik wa, Wa, wa, wa, wa, Wel, nee, jongen. Wa, wa, wa, wa, ik zeg maar wat. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, Kan overal over gaan. Maar je moet ze niet laten uitspreken. Meteen tackelen die man. Nou, ik ben dus bezig en jij interimpeert. Oh ja. hey, kleine mierenneuker. Nee, Vanes. Wil jij wel eens gewoon je muil houden? Ja, Zo? kijk, Vanes, Es, springen er dus vier griffiers tegelijk op jouw nek en die dumpen jou in de hofvijver. Oh ja? Ja, natuurlijk. Oh ja, nou dat wil ik nog wel eens zien. Tuurlijk, man. Eén centje en alle jongens van Wodan... die springen zo vanaf de publieke tribune dwars door de regeringstafel heen, Van S, luister ja, kijk nou. uit. Luister nou. Uitkijken, hoor. Er zijn spelregels, Van S. Regels, daar hebben wij ons aan te houden. Democratie. Jij mag interimperen wat jij wil... als jij maar altijd begint te zeggen... Meneer de voorzitter? Oh, eh... Meneer de voorzitter. Juist. Meneer de voorzitter. Begrijp je? Dan maak je, ze, maak je, ze, lekker. Dat is beleefd. Dat moet. Hè? En dan daarna zeg je... Wat de geachte afgevaardigde daar zegt... Enzovoort. en nou, dan verder vertel jij waarom je het er niet mee eens bent. Wat de geachte afgevaardigde. Ja, meneer de voorzitter. Wat de, geachte afgevaardigde. Nou, duidelijk, voorzitter. duidelijk van is. Ja, duidelijk. Goed. Nou. Meneer de voorzitter. Hé, hey, heb het door. Wat de geachte afgevaardigde daar zegt... Goed zo, Van Is. ...is natuurlijk gelul van een dronken aardbei. En daarom vragen wij van de tegenpartij... of de geachte kleine mierenneukers een afgevaardigde melk in houden. Nou, je, je bent een bijna, je bent naar bijna, zo, zo werkt dat. Zo moet dat, begrijp meneer de voorzitter, enzovoort. Ja, ja. Nee, wacht even, wacht even, wacht even. Dan moet je de kamer meer Nee, wacht nou even. Wat zeg jij dan? wat zeg jij dan? Nou, jij zit maar van... Uh, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Je had het toch niet voor mogelijk, hè? Dat is de spreker van S. Dat, is, de spreker. Een ik... spreker. Precies. Een spreker. Een spreker, niet ik spreker, een spreker. Ik zit naast jou. Ik zit naast jou in de bank. Jij begint met interimperen en dan lult hij waarschijnlijk gewoon door. Die spreker... Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, hebben die gasten. Precies. Een, spreker, ja. Lult gewoon door, en dan komen we er samen overheen. En dan roepen wij met de hele fractie van de tegenpartij... mogen wij even overgeven, voel je wel, maar tegelijk. Dat ze horen dat onze fractie een eenheid vormt. Dus, spreker gaat door. Begrijp je? Tel ik sorry tot drie en dan halen wij hem samen onderuit. Ja, nou, je. je Begrijp je, begrijp 1, 2, 3. Mogen wij even overgeven? When people talk, I don't know what to talk about. I just go home, play my game. do duty have to speak all out. When people growl about headstrong and dressed short, I don't react, walk on back. My duty People Talk, Rob Hoekers, rhythm and blues groep uit de jaren 60 was dat. When People Talk, daarvoor hoorde je dan eh, Kees van Koten en Wim de Bie als uh, uh, Jacobsen en Van S met Interrumperen. En volgende week nog één keer Jacobsen en Van S. En dan zijn de zomernachten met Van Koten en de Bie voor dit seizoen ook weer voorbij. Maar zoals ik al eh, heb verteld, er zijn uh, nog genoeg andere cabaretfragmenten... die je kan beluisteren in de nacht geen anders, want wat dan ook weer terug is. En heb je al een sketch van gehoord? Dat is het leukste uit Spekers met Koppen. Daarvan straks tussen eh, half vijf en vijf meer. De sterfgevallen van de afgelopen weken. Mark Abray Hamian is een ehm, voor Nederland vrij onbekende gitarist. Vanaf 2000 heeft hij deel uitgemaakt van de groep Starship. Afgelopen week eh, plotseling eh, overleden deze Mark Abrahamian. En die Starship, dat was met name in de jaren 80 een vrij bekende band. 1987, toen scoorde zij een hit met eh, Nothing's Gonna Stop Us Now. Maar deze mocht er ook zijn. Tegenwoordig bestaat de band nog steeds toert onder de naam Mickey Thomas Starship... door met name de Verenigde Staten... En dan zullen ze ook ongetwijfeld dit nummer spelen... maar niet meer met die Mark Abrahamian erbij. Hier is het nummer Sarah. namens vaker bezongen de Deze Dame met deze naam Sarah. Maar je hoorde nu de uitvoering van Starship. Sarah, en dat draaide omdat eh, de gitarist Mark Abrahamian afgelopen weekend 2 september om precies te zijn. Dat was eh, zondag overleden is op 43-jarige leeftijd. Ze hadden nog opgetreden in eh, Nebraska en dat optreden was voorbij. En spoedig daarna is hij aan de gevolgen van een achterval overleden Mark Abrahamian, slechts 43 jaar oud. 43 jaar oud, kan je niet zeggen van de andere man die eh, in het nieuws was vanwege zijn overlijden. 91 jaar oud is hij geworden, jawel, 91 jaar oud. Respectabele leeftijd. En dan heb ik het over Hal David, die met name in de jaren 60 een heleboel composities heeft eh, gecomponeerd. Samen met eh, zijn compagnon Burt Bacharach. Ik laat je een aantal van die composities horen. Je krijgt namen, vocalisten te horen. Zoals bijvoorbeeld Dusty Springfield, Jackie DeShannon, The Walker Brothers, Aretha Franklin, Dion Warwick, die vooral. Maar om te beginnen Tom Jones. What's new, pussycat? new pussycat. Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true. I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat. Just like me, they long to be close to you. Why do stars? desire de stem van Aretha Franklin met haar interpretatie van Walk On By... dat ook een hit is geweest voor Jan Warwick. Die hoorde je daarvoor met You'll Never Get To Heaven. Dat werd weer afgegaan door Close To You. Daarmee werden de Carpenters bekend in 1970 en Tom Jones, What's New Pussycat. Dit is de Nacht Klinkt Anders bij de Vader op Radio 1... met tot vier uur zo'n beetje de grote hits waarbij Hol David de tekst heeft geschreven... en Burt Beckwerk de muziek en dat naar aanleiding van het overlijden afgelopen zaterdag... Op 91-jarige leeftijd van Hol David. Je hoort zometeen nog de eh, Walker Brothers, Jackie De Shannon, Perry Como, Marty Robbins. Maar om te beginnen B.J. Thomas, die werd vooral bekend met Raindrops Keep Falling On My Head. Daar moest toen een opvolger voor komen. En ook die werd geschreven door Burt Beckwerk en Hol David. compare. enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord. for some never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride, man. they tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers, magic scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic. Oh. Het ging anders bij de vader. op Radio 1 staat stil bij het overlijden afgelopen zaterdag van Hall David, tekstschrijver van voor vooral composities die hij samen met Burt Bacharach maakte vanaf 1957. Voordat hij Burt Bacharach ontmoette schreef Hall David teksten voor onder andere orkestleden Sammy Kay en Gibor Lombardo. In 1957 ontmoette hij Burt Bacharach en dat was het begin van een unieke samenwerking. In 1957 maakte hij onder andere deze compositie... die zojuist door Perry Como werd gezongen, Magic Moments. Maar daarvoor ging een ander succes. Toen schreef hij namelijk eh, de allereerste hit samen met Burt Bacharach. Je gaat luisteren naar Marty Robbins. Dadelijk trouwens nog Dusty Springfield en de Doris Day. Maar je gaat nu luisteren naar eh, die allereerste hit van Hal David en Burt Bacharach. Samen schreven ze toen het nummer The Story of My Life. Hier is Marty Robbins. Someday I'm gonna write the story of my life. I'll tell about the night we met and how my heart can't forget the way that you smiled at me. I want the world to know the story of my life. The moment when your lips met mine And that first exciting time I held You close to me The sorrow when our love was breaking up The memory of there's a one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end with you. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken there's one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife so the story of my life can start and end. Can start and end. Can start and end with Hallelujah. 1964, de stem van Doris Day. En je hoorde de blonde actrice, zangeres met het nummer Send Me No Flowers. Compositie van Burt Beckwith en Hal David. Voorafgegaan door The Look of Love. Werd gezongen en gebruikt in de James Bond film Casino Royale. En dan heb ik het over de jaren 60 versie van die film. Tot zover dan de hommage aan Hol David, de man die eh, afgelopen zaterdag op 91-jarige leeftijd overleed. Tekstschrijver van heel veel hits, met name in de jaren 60, eind jaren 50. Met aan zijn zijde Bird Beckwek. Zo dadelijk deel 3 van de nacht klinkt anders met daarin het optreden van Anne Broen op Lowlands.